Ze zijn op het eiland omdat de Nederlandse Antillen dit weekend als land worden opgeheven. De prins en prinses zijn later vandaag bij de laatste zitting van de Staten, het Antilliaanse parlement. Ze spelen een softbalwedstrijd met gehandicapte kinderen en ze openen een tentoonstelling in het Curaçao's Museum in Willemstad. Vanavond zijn Willem-Alexander en Maxima bij de ceremonie rond de opheffing van de Antillen. Curaçao en Sint Maarten worden aparte landen, zoals Aruba al langer is. Bonaire, Sint Eustatius en Saba worden gemeenten van Nederland. Bij de lidstaten van de VN leven nogal wat misverstanden over de sluiting van het Joegoslavië-tribunaal. Dat heeft de president van het tribunaal, Robinson, gezegd bij de presentatie van zijn jaarverslag. Het speciale hof in Den Haag had eigenlijk eind dit jaar dicht moeten gaan, mede vanwege de hoge kosten. Maar Robinson denkt dat hij pas eind 2014 klaar is. Hij wees de lidstaten erop dat de duur van een proces niet makkelijk te voorspellen is en dat rechters hun werk moeten kunnen doen zonder tijdsdruk. Het Joegoslavië-tribunaal in Den Haag begon in 1993 en heeft sindsdien 126 mensen veroordeeld. 13 zaken lopen nog, waaronder die tegen de voormalige Bosnisch-Servische president Karadzic. De zevende Harry Potter-film is toch niet in 3D te zien. Het lukt filmstudio Warner Bros. niet om de film om te zetten in een driedimensionale variant voor 19 november, de geplande première datum. Uitstel van de première was voor de filmstudio geen optie. Het laatste boek in de Harry Potter-serie, De Relieken van de Dood, is verfilmd in twee delen. Het tweede deel is volgend jaar juli in de bioscoop te zien. Warner Bros. wil die film wel in 3D gaan vertonen. Het weer, het is nevelig. In Limburg kan een lokale mistbank ontstaan. De minima liggen tussen 7 graden in het noordoosten en 12 in Zeeland. Overdag is er volop zon en het wordt 15 tot 20 graden.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 Ain't no food, nothing else. I better stop and give me two hot dogs and a strawberry soda. It's a real motherfucker. Yeah. Lord, it's a real motherfucker. Yeah. Ooh, it's a real